Vijf uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De man die gisteravond een school in Grotebroek inreed met zijn auto... was boos omdat zijn zoontje en beste vriendje uit elkaar werden gehaald. Dat zegt het schoolbestuur tegen het AD. Eerder deze week werd besloten dat het voor de schoolprestaties van de jongen beter zou zijn... als hij niet in dezelfde klas met zijn vriendje zou zitten. Maar de vader was het daar niet mee eens en reed dus gisteravond met opzet het gebouw in... tijdens de eindmusical van groep 8... De man zou onder invloed zijn geweest van alcohol. Hij zit nog vast. Er liggen op dit moment 25 coronapatiënten op de intensive care. Dat zijn er drie minder dan gisteren. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Volgens voorzitter Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg... liggen er nu gemiddeld twee covid-patiënten per ziekenhuis in Nederland. In de Verenigde Staten is de rechterhand en vroegere vriendin van de omstreden multimiljonair Jeffrey Epstein gearresteerd. Er zijn zes aanklachten tegen haar. Zo wordt ze verdacht van mijnheid en het verleiden van een minderjarige tot seksuele handelingen. De 58-jarige Maxwell werkte jarenlang nauw samen met Epstein. En ze wordt er van verschillende kanten van beschuldigd... dat ze op grote schaal meisjes en jonge vrouwen regelde... die door hem werden misbruikt. Jeffrey Epstein werd vorig jaar opgepakt... en pleegde zelfmoord in zijn cel. De subsidiepot voor de aanschaf van een elektrische auto is waarschijnlijk binnen een paar maanden leeg. Particulieren kunnen de subsidies sinds gisteren aanvragen. Voor een nieuwe elektrische auto is dat 4000 euro en voor een tweedehands 2000. Vooral de pot voor nieuwe elektrische auto's gaat hard. Het bedrag is in één dag bijna gehalveerd. In totaal is er dit jaar ruim 17 miljoen euro beschikbaar. Het weer verspreidt vallen pittige buien, vooral in het zuiden. Vannacht opklaringen en plaatselijk nevel of mist. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen zon en wolken en het blijft op enkele bui na droog. Het wordt morgen 19 tot 22 graden.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 Op de A10 de ring Amsterdam tussen Alfred Haarlem en knooppunt Koenplein 3 kilometer ook 10 minuten. Ruim een half uur extra voor de A10 richting knooppunt Waterhaasmeer. Tussen Osdorp en knooppunt Waterhaasmeer het is langzaam rijden over 10 kilometer.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 Vroeger had je mij voor deze dingen wakker gepeld. Nu lig ik hier bij jou. En zeg wat is er nou? Het is twee uur s'nachts en ik zie je valt langzaam in slaap Als jij een ander was, was dat denk ik al klaar Maar dat je mij versterkt Dat is waarom het werkt Hou me vast en laat maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt maar als je gaat vergeet me niet. Ik moet lachen en zeg zeker niet. Ik ben weg van Ik wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij We blijven echt wel staan Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd En dat je mij versterkt Dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me maar zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf ze zegt maar als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Ze nemen mij dat weg van jou Het is maar als je het opfokt dan geeft het niet Als ik domme dingen zeg ik meen het niet Ik ben weg van jou Ik zie geen benen dan weer weg van jou Tease me, tease me, baby.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 Choosing the squad. She tryna choose between me, Justin Quay and the sword. She told me that she learned that I make music for God. I told her I would let her see that blood. You stick out of the crowd, baby, it's a no-brainer.